dat er alles aan is gedaan om mensen een plek te geven, maar dat alle plekken op zijn. Volgens het COA zijn alle kwetsbare mensen wel binnen. Voor de mensen buiten zijn dekens uitgedeeld. Het aanmeldcentrum is al tijden overvol en het COA luidde in maart al de noodklok. Burgemeester Schuiling zei vorige maand dat hij zich schaamde voor de leefomstandigheden in Ter Apel. Op de A28 zijn in de buurt van Harderwijk rond middernacht meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Vijf gewonden zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is niets bekendgemaakt. Een automobilist botste om kwart voor twaalf op een politieauto, waarmee de weg was afgezet vanwege een eerder ongeluk. Daarna botsen nog een aantal auto's op elkaar. De weg is afgesloten voor onderzoek. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden maatregelen getroffen vanwege het aanhoudende regentekort. Volgens Rijkswaterstaat wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterstanden verhoogd. Komt minder dan eens in de 20 jaar voor dat de droogte in het voorjaar zo extreem is als nu. Het levert nog geen grote problemen op voor de watervoorziening, maar er zijn wel zorgen voor de komende periode. Zangeres S10 is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival met het liedje De Diepte. Nederland kan bij de halve finale in Turijn als een van de tien landen uit de bus die aanstaande zaterdag nog een keer mogen optreden. Oekraïne is ook door. Dat land wordt gezien als grootste kanshebber om te winnen. Botik van de Zandschulp is in het Masters-toernooi in Rome in de tweede ronde gestrand. Casper Ruud won in drie sets van de Nederlander. De Noor staat 10 op de wereldranglijst.